Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de bezuinigingen op de AIVD volledig worden geschrapt. De AIVD moet 70 miljoen euro inleveren daardoor verdwijnen er ook arbeidsplaatsen. In een nota van de dienst die vorige week uitlekte staat dat de AIVD door de bezuinigingen niet meer in staat is om jihadisten in Nederland goed te volgen. Korten op de inlichtingendienst is volgens de partijen in de Kamer daarom op dit moment zeer onverstandig. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een beperkte Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Noord-Afghanistan. Dat schrijven de ministers Timmermans en Hennis aan de Tweede Kamer. Vanmorgen lekte al uit dat Nederland nadenkt over het sturen van zo'n 150 militairen naar Afghanistan als de huidige ISAF-missie eind dit jaar afloopt. De vrouw die vorige maand in Soudaan ter dood werd veroordeeld... omdat ze weigerde zich tot de islam te bekeren, is vrijgelaten. Een rechtbank bepaalde vandaag dat de christelijke vrouw vrij moest komen. De 27-jarige vrouw zat sinds enkele weken in de dodencel... waar ze ook beviel van haar tweede kind. Haar veroordeling tot de doodstraf leidde tot veel protest... van mensenrechtenorganisaties en westerse regeringen. In de zogenoemde meisjesschopperzaak zijn dit weekend twee Rotterdammers van 15 en 16 jaar opgepakt. De ene heeft volgens het OM het incident gefilmd waarbij een jongen een nietsvermoedend meisje onderuit schopte en op haar rug ging staan. De ander stond erbij en deed niets om het geweld te stoppen. Het filmpje van de mishandeling dat op internet was gezet veroorzaakte veel ophef. Op Wimbledon heeft Robin Haase de tweede ronde bereikt. Hij won in vier sets van de Canadees Pospisil, die op het Londense tennistoernooi als 31ste was geplaatst. In de tweede ronde speelt Haase tegen de Fransman Gilles Simon. Het weer, geregeld zon en droog. Vanavond is het 16 tot 20 graden, vannacht een graad of 8 tot 12. Morgen enkele buien, maar in het zuidwesten vrijwel droog.